Door Albegens met het NOS-journaal. Vanwege hoogwater heeft Deventer de weg langs de IJssel afgesloten. Het water stijgt met een centimeter per uur en dat is extreem hard, zegt de gemeente tegen RTV Oost. Er is een noodplan in werking gesteld. Op de kademuur in Deventer worden grote zandzakken geplaatst en er zijn dranghekken neergezet. Ook op andere plaatsen is wateroverlast. In het IJsselmeer staat het water een meter hoger dan normaal in de winter. Ondanks het hoge water is de waterveiligheid nergens in het geding, zegt de Unie van Waterschappen. Het gaat goed met de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Dat laat hij via zijn woordvoerder weten op X. Maak je om mij geen zorgen is te lezen. Iedereen bedankt voor de steun en fijne feestdagen. Navalny zit al twee jaar gevangen. Hij is veroordeeld tot 19 jaar cel vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Bijna drie weken geleden werd hij overgeplaatst. Waarheen was lang onduidelijk. Gisteren bleek dat hij naar een strafkolonie bij de Poolcirkel is gebracht. Zijn advocaten hebben hem daar gisteren bezocht. Het containerschip dat de haven van Antwerpen niet in mocht vanwege een bommelding is weer vrijgegeven. Volgens Belgische autoriteiten is de melding niet geloofwaardig. Het schip moest gisteravond uit voorzorg op zee voor anker gaan. In een auto aan boord zou een bom zijn verstopt. Tientallen prominenten uit de Franse cultuurwereld nemen het op voor Gérard Depardieu. Ze zeggen dat hij slachtoffer is van een lynchpartij. De filmacteur wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. In 2018 beschuldigde een jonge actrice hem van verkrachting. De politie vond geen bewijs, maar begon later toch weer een onderzoek. Depardieu spreekt de beschuldigingen tegen. Onder de 60 bekende Fransen die hem steunen is zangeres Carla Bruni. Vorige week sprak president Macron al zijn steun uit. Het weer, soms wat zon. In het noorden misschien wat regen. 9 of 10 graden is het.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 show it. She knows it, no matter where she going. Yeah. All eyes on her backside like she's Chloe. Yeah, yeah. she knows it. Yeah, yeah, yeah she knows it. She, knows ain't afraid to show it. She walks in the place just like she own it.